ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A5, hoofddorp Amsterdam, is in beide richtingen dicht bij Knalpunt Raasdorp. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Bad over de A9, A4 en de A10.